Noord-Korea heeft vermoedelijk een kernreactor opnieuw gestart. Dat blijkt uit satellietbeelden die een universiteit in de VS heeft bestudeerd. Het nucleaire complex werd in 2007 gesloten vanwege een ontwapeningsoverleg. Noord-Korea kondigde in april al aan dat ze de kernreactor zouden opstarten. Experts zeiden toen dat dat ongeveer een half jaar zou duren. Op recente filmbeelden is vastgelegd dat het Iraanse militairen... aan de zijde van het Syrische leger meevechten tegen opstandelingen. De nieuwszender Al Jazeera en Nieuwsuur hebben de beelden uitgezonden.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 I recall the sun in a sky of blue and the smell of green things growing and I lived every day, and I lived anyway, anyway the wind was blowing. But then I heard of a cultured city life, breathtaking, lofty steeples, and the day I called myself a man, I left my land and my people. and a ramble north, and a ramble east, and I tested and I tasted, and a girl or two took me round and round, but always left me wasted in a world that's all concrete and steel, with nothing green ever growing, where the buildings hide rising sun and stop the free wind from blowing where they sleep all day and they wake all night to a world of drink and laughter. I met that girl that I thought would be the one that I was after in a soft blue gown and a formal tux. Beneath that lofty steeple, he said, Do you, Barbara, take this man? Will you be one of his people? And she said, I will. And she said, I do. And the world looked mighty pretty. And we lived in a fancy downtown flat. Cause she loved the noisy city. Then the days grew cold beneath the yellow sky. And I longed for green things growing. And I talked of home and my people there. But she'd not agree to go. Then her hazel eyes turned away from me with a look that wasn't very pretty. And she turned into concrete and steel. And she said, I'll take the city. Now the cars go by on the interstate, and my pack is on my shoulder, and I'm going home where I belong, much wiser now and older. En nou, dat is toch wel een mooie van Johnny Cash. Als je zo'n song soort, dan zijn het toch allemaal verhalen die hij al zingend vertelt. Zoals bijvoorbeeld dit liedje wat ik je net liet horen. The Ballad of Barbara te vinden op The Last Gunfighter Ballad. En dat is een LP van hem die in 1977 verscheen. En het was dan alweer zijn 55ste LP. Johnny Cash dus. Vandaag is het precies tien jaar geleden dat hij op 71-jarige leeftijd overleed. Vandaag, vandaag aandacht voor The Man in Black. Dit uur komt hij nog een keer terug. Alleen, maar ook samen met Bob Dylan wat je ook in dit uur hoort, dat is vanaf half vijf ongeveer. Dat is het leukste uit Spekers met Koppen. Je hoort de columns van Martijn Koning en Wim Daniels. Er is het uh, cabaretgedeelte uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. En afgelopen zaterdag stonden de gezusjes Kleeman in... Café de Florin in Utrecht, oftewel Lois Lane, hun optreden. Een van de songs die ze daar brachten, die kan je dan ook gaan beluisteren. Maar zover zijn we nog niet. Allereerst even een gezelschap uit de Verenigde Staten. Steve en Christy Nebel, die gespecialiseerd zijn in Ierse folkmuziek. We on road a thy haroo, haroo. We'll go in a road to sweet a thy haroo, haroo. We'll go in a road to sweet a thy, a stick in me hand and a drop in the eye. A doleful dance, a liar cry, Johnny, I hardly knew ya. With your drums and guns and guns and drums, haroo, haroo. With your drums and guns and guns and drums. guns and guns and drums, the enemy nearly slew ya. Oh, darling dear, you look so queer. Johnny, I hardly knew ya. Where are your eyes that were so mild, Haroo, haroo. Where are your eyes that were so mild, Haroo, haroo. Where are your eyes that were so mild when my heart you so beguiled? why did you run from me, the child? year. Where are your legs that used to run, haroo, haroo? Where are your legs that used to run, haroo, haroo? Where are your legs that used to run when you went for to carry a gun? Indeed, your dancing days are done, Johnny, hallelujah. I'm happy for I to see you home, haroo happy fair to see you home, haro, haro. I'm happy fair to see you home, out from the island of Ceylon, so low and flesh, so high and bone. Johnny, I hardly knew ya. You haven't an arm and you haven't a leg, haro, haro. You haven't an arm and you haven't a leg, haro, haro. You haven't an arm and you haven't a leg, you're an arm. This spoon, this chicken is sick, and you'll have to be put with a bowl or two big. Cheerio, New Year. They're rolling out the guns again, haro, haro. They're rolling out the guns again, haro, haro. They're rolling out the guns again, but they never will take our sons again. No, they never will take our sons again. Johnny, I'm swearing to you. Een heel oud volkliedje is dit. Johnny I Hardly Knew You. En je hoorde de stem van Christine Nebel. En samen met haar eh, broer Steve maken ze de fraaiste folkmuziek. Steve en Christine Nebel, Johnny I Hardly Knew You. De Bloodhound Gang zijn weer in opspraak. pants, and I'll bet you feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up. You've had enough of two hand touch. You want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex. Just like Coca Cola stock, you are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. South Seas, but I got this notion that the motion of your ocean meets small craft advisory. So if I capsize on your thighs, high tide, So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. de Bloodhound Gang. Een gezelschap dat toch al <laughs> niet bekend staat als zijnde een sterlievertjes. Eh, die hebben nou weer eh, gedoe met Rusland. Want wat is er gebeurd tijdens een optreden in de Oekraïne... zijn ze oneerbiedig omgegaan met de eh, Russische vlag... En dat, ja, dat heeft de Russische autoriteiten toch kwaad bloed gezet. zij spreken van een criminele samenzwering om de menselijke waardigheid van Russische burgers te vernederen bedoel maar, Bloodhound Gang niet meer welkom in Rusland. En zeker na dit incident uh, <laughs> is het maar misschien maar goed ook dat ze daar niet meer naartoe gaan. Want anders worden ze nog eh, eh, bij de kraag gegrepen en in een gevangenis gegooid. Je weet maar nooit. Bloodhound Gang, je hoort ze hier met een nummer uit 1999 van de LP Hooray for Boobies, The Bad Touch. En op het eh, cd-singeltje van de Bad Touch stonden twee zebra's in een parende houding. <laughs> Dat is dus de Bloodhound Ben We toegekomen aan eh, Johnny Cash, die eh, een aantal samenwerkingsverbanden met andere grootheden nooit uit de weg is gegaan. Denk maar aan zijn samenwerking met U2. Ik liet je al eerder iets horen in het samenwerkingsverband met de Highwaymen. Maar hij heeft ook een uitstapje gemaakt met eh, Bob Dylan. En dat is dan te vinden op de Dylan LP Nashville Skyline. Ja, dan denk je, wat zit hij nou allemaal eh, te, te, te klooien inderdaad. Nou, eh, dat, dat, dat, nou ja, hoe, hoe werkt het? Ik zal maar even vertellen inderdaad. Er, eh, er zit hier een aantal knopjes, maar de kabel van de, de koptelefoon... die valt herhaaldelijk op zo'n knopje en dan valt mijn geluid ineens weg. <laughs> nou ja, dat is heel irritant inderdaad. Maar goed, ik had het inderdaad over eh, die Girl of the North Country. Hier is dan Johnny Cash samen met Bob Dylan. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best did you go? When the snowflakes fall, when the rivers freeze, and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the house. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to one who lives there. For she was once a true love of mine. traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline. Remember me to one who lives there. For she once was a true love. love man a true love She was a true love twee grootheden bij elkaar. 1969, de LP Nashville Skyline. Bob Dylan, Johnny Cash, Girl of the North Country. Bob Dylan, hij is nog steeds actief, doet nog steeds optredens. Binnenkort in Nederland een nieuw album uit, Met Oud repertoire. Nooit eerder is dat uitgekomen. Zelfportret, dat is een van de stukken. van de LP, net uitgebracht LP... Another Self-Portrait met allemaal eh, oude opnamen... die nooit eerder het licht zagen. Dylan, hij komt eh, eind oktober naar Amsterdam, HMH... om daar een optreden te doen. Wat heet een optreden? Twee optredens zijn er zelfs geworden... omdat het uh, eerste optreden op de 30ste al snel uitverkocht was... is er een tweede ingelast en daar zijn nog kaarten voor verkrijgbaar. 31 oktober als je Dylan wil zien, 31 oktober kan je dus nog terecht in de HMH in Amsterdam. Johnny Cash, nog één keer dit uur. Don't call my name out your window when I'm leaving. I won't even turn my head. Don't send your kin folks to give me no talking. I'll be gone, like I said. You'd say the same old thing that you've been saying all along. Lay there in your bed and keep your mouth shut till I'm gone. Don't give me that old familiar crying, cussing moan. Understand you're a man. I'm tired of your bad mouthing. Understand you're a man. other suit to the Salvation Army, and everything else I leave behind. I ain't taking nothing that'll slow down my traveling while I'm untangled in my mind. I ain't gonna repeat what I said anymore while I'm breathing air that ain't been breathed before. as a wild goose in winter, then you'll understand. You'll man meditate on it. Understand, you'll man. You hear me talking? it. understand, you'll man. Remember what I told you. Understand. Johnny Cash, Understand Your Man, wat je 1964 maakte. Ook te vinden op de LP Walk the Line. Liedjes gebaseerd op een Bob Dylan-compositie. Daar is eh, de naam van de man weer. En dat gaat dan om Don't Think Twice, It's All Right. Johnny Cash dus. Na het nieuws van 5 uur Wederom Johnny Cash. Nu een zangeres die vorige maand muzikale gast was in Met het oog op morgen. Kobe Grant. Zoiets, En ze begeleiden zichzelf op de akoestische gitaar. I wanna be the one that you go home with. The one that you grow old with. The one who holds your hand all the time. I wanna be the one you say goodnight to. The one you wake up next to. The one you never really thought you'd find. Will you be the one that I belong to? The one I sing my songs to? The one who'll always be there by my side? Will you be the one to kiss me gently? The one who won't forget me? The one who makes everything alright? La, la, la, la, la, la, la. I wanna be the one, two, three, four, the only one that you call yours. La, la, la, la, la. I wanna be the one that you feel young with, the one that makes your heart skip, even when the years have passed us by.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 I wanna be the one, two, three, four, the only one that you call yours. La, la, la, la, la. I wanna be the five, six, seven, eight, and baby, I can hardly wait. La, la, la, la, la. I wanna be the one that you dance with, the one that you cry with, the one that you laugh with, the one that you fight with, the one who knows you, the one who shows you, the one who holds you in the night. I never felt this way, and you are where I'm safe. 29 augustus. Toen stond ze hier in de Radio 1 studio en toen zong ze dit hele fraaie liedje Kobe Grant. En het ging om I Wanna Be The One, zichzelf begeleidend op de gitaar. In Met het oog op morgen, daar werd het allemaal eh, live gezongen. En je hoorde de opname nog eens keer hier terug in de nacht. anders bij de vader op Radio 1. Waarin ik ben nu weer toegekomen aan het leukste uit met Koppen van de afgelopen week. Je gaat zo dadelijk luisteren naar de columns van Martijn Koning en Wim Daniels. Er is het eh, cabaret met onder andere Dolph Jansen... het optreden van Lois Leen. Die binnenkort met een nieuwe cd komen. Je krijgt hun allernieuwste single, maar dan live te horen. En voordat je de column van Martijn Koning gaat horen... eerst nog even een plaat uit het verleden van Nelly Furtado. Shit on the radio. Ah. my shit on the radio. Well, I hate to say, but I've been going solo.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 Beste mensen, eh, wat fijn om hier weer bij Spijkers te mogen zijn. En ehm, ik wil dit seizoen eh, beginnen eh, met een bekentenis. Een hele pijnlijke en een hele gênante. Een bekentenis die het beeld van mij... dat, ja, dat mensen van mij hebben voor altijd zal veranderen. En het kost me heel veel moeite om dit te vertellen. En, maar ehm, ik, eet, ik eet graag poep. En eh, oké, ik heb het gezegd. Ja, ik eet, ik eet poep en ik vind het eh, nog lekker ook. Eh, ja, ik kan er niks aan doen. En ik, ik wist het niet. Ik werd deze week door een uitzending van Zembla... uit het niets keihard met mijn neus op de feiten gedrukt. Er blijkt op grote schaal poep in het vlees te zitten. En ik ben gek op vlees en ik eet veel vlees. Dus ik ben gek op poep en ik eet veel poep. Ik ben een vieze, gore poepvleesvreter. En dat is, en dat is heftig om ineens met een poepverslaving te worden geconfronteerd. Tuurlijk, tuurlijk, als je terugkijkt herken je al die signalen. De scheten onder het bed, de stokjes in de hondendrollen, het ruiken aan je hand... het kijken of je misschien een letter had gedraaid... duikbootjes spelen in bad. Achteraf is het allemaal zo duidelijk. Maar blind was ik ervoor. Ik had al die jaren niet alleen stront in de mond... maar ook stront in de ogen. Achteraf is het makkelijk om een koe in de kont te kijken. Heel lang geleden ben ik een keer bij een opname geweest... van het kinderprogramma van ome Willem. En op het moment dat hij vroeg... lusten jullie soms een broodje poep? schreeuwden alle kinderen nee! Maar ik weet nog dat ik twijfelde. Alsof ik toen al wist wat ik nu weet. Die ome Willem was de tijd ver vooruit. We hebben hem uitgelachen, bespot en als gek in de hoek gezet. Maar hij wist het al. Op een dag zou poep eten de normaalste zaak van de wereld zijn. Ome Willem was een ziener. En ik ben een poepvreter. En ik kan mezelf niet bedwingen. Ik doe het s ochtends op brood of op een cracker. En s'avonds eet ik graag poep met aardappeltjes en groenten. Ik bak, braad, grill, stoof en flambeerpoep. Ik serveer het zelfs aan vrienden en familie op feestjes. In salades of op toastjes. Ik ga vaak ergens onbeperkt poep vreten. Soms bestel ik thuis wat poep. Maar meestal koop ik de poep gewoon in de supermarkt. En dan het liefst biologisch logisch, maar ik ben ook niet vies van plofpoep. Ik eet poep. Ik eet poep op en dan maak ik er nog meer poep van. En ik vind het eigenlijk niet zo erg. Het biedt bijvoorbeeld wel zekerheid. Je weet tegenwoordig niet meer wat voor vlees je eigenlijk eet... maar je weet nu wel 100% zeker dat er poep in zit. Poep vreten stilte, onwetend, knorrende maag. En het is ook goed om poep te eten ter voorbereiding op alle shit... die ik in de toekomst nog zal moeten slikken. Zoals minder kinderbijslag, hogere huren, hogere premies... duurdere treinkaartjes en wat dan niet meer wordt verzonden door die poeppratende heren in Den Haag. Ik raad iedereen al zo snel mogelijk te beginnen met poep eten zitten. Wen er maar aan en leer het te waarderen. Want dan kun je later als je hulpeloos en eenzaam in een bejaardenhuis zit weg te pieteren... wel mooi zelf, keer, zelf vier keer per week je eigen luiers schoonlikken. Ik ben een poepvreter, een vies varken en iedereen mag het weten. Verjaag mij uit uw wijk en sla mij met stokken... maar mijn trots zal u nooit kapot kunnen slaan. God, wat voelt dit goed zeg. Ik had veel eerder uit de kast moeten komen. Toen die middag lang geleden in de studio van ome Willem... toen hij vroeg, lusten jullie soms een broodje poep? Toen alle kinderen nee schreeuwden. Toen had ik op moeten staan en moeten zeggen... ja, graag ome Willem, lekker. Mag ik alsjeblieft een broodje poep? Mijn naam is Martijn Koning en ik ben een poepvreter. En iedereen die mij nu een freak vindt, kan lekker de scheid krijgen. Dank u wel. Dames en heren, onze nieuwe single. Morning Patrol. Morning Patrol. That's me and Jesse We're the early birds. We stayed up all night to make sure we're on time to catch the first daylight. Watch the beautiful sight. New day at dawn. We start again like life has just begun. Forget whatever was. We're all here and now it's time for that daylight, beautiful and bright, friends and lovers side by side. In the morning, the night has stopped, let the day begin. In the morning, we see the sun come up and it warms our skin. In the morning, gaat niet goed. Het gaat niet goed met de luchtkwaliteit in Nederlandse steden. In sommige straten is de lucht zo vervuild dat het een gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Als Nederland zo doorgaat, zal ons land in 2015 niet aan de Europese stikstofnormen kunnen voldoen. Aan tafel aangeschoven Oscar Klein, Kamphuis en Jeffrey Blesje van Milieu Defensie. Oscar, ik begin bij jou. Goedemiddag. Ik vraag me altijd af, die, die luchtmetingen, hoe doen jullie dat? Is dat met een apparaat? Nee, nee, dit gaat allemaal nog op de ambachtelijke manier, Dolf. En dat wil zeggen? Kilmatig. Eh, keelmatig. Ja, ja, het begint zo. Ik kies een straat uit waarvan ik vermoed dat daar iets mis is met de luchtkwaliteit. Hm. En dan gaat mijn zeer gewaardeerde collega Jeffrey, die gaat ademen. Ademen? Ja, ademen. Van 9 tot 5 gewoon heel diep over zijn longen ademen. Oké. En, en dan moet je bedenken, mijn collega Jeffrey hier naast mij... die doet dit nou al, hoe lang, Jeff? 30 jaar. 30 jaar, kan je nagaan. Ja dat is, dat is, dat is inderdaad een hele poos. Eh, hoe weten jullie nou of een straat is vervuild of niet? Nou, aan het einde van de dag, de rochelt Jeffrey in een hele grote emmer. Ja, en dan is het gewoon een kwestie van eh, zwarte stukjes tellen. Ja, oké. Ja, hij is zelfs een dus- keer... Hij een uur lang in de Wieboudstraat gestaan, hé Jeff, En, toen was de emmer slijm was pikzwart. Ja, daar hebben ze later nog de halve A10 mee geasfalteerd. <laughs> Oké. Even terug naar actualiteit. De luchtkwaliteit in Nederland niet best, vooral grote steden begrijp ik. Hoe komt dat nou? Ah, we hebben zelf heel sterk het vermoeden dat daar significant meer auto's rijden dan op het platteland. Oké. Ja, dat vermoeden hebben we. Maar stel, dat dat de reden is, stel... Hoe, hoe gaan we daar wat aan veranderen? Want ja, auto's die zijn er nou eenmaal, lijkt mij. Ah, het is een lastige kwestie, Dolf. Mensen zijn gehecht aan een auto. Mhm, mhm. Maar Milieudefensie zou Milieudefensie niet zijn... als ze niet met een oplossing zouden komen. Eh, ons plan is Jeffrey, aan jou de eer. Auto's weren uit de openbare ruimte. Ah, auto's weren uit de openbare, ruimte. Dolf, dolf, niet meteen gaan protesteren. Nee, ik, eh, ik snap, hè, het is een offer. Maar het gaat om onze eigen gezondheid. Het gaat om de gezondheid van ons en van onze kinderen. Oké, okay, auto's weren, openbare ruimte. Jullie bedoelen de binnenstad, neem ik aan. Nee, de openbare ruimte. Ziekenhuizen, gemeentehuizen, scholen. Ja, wat ik zeg, openbare ruimte. Oké, dus jullie willen auto's weer hebben, bijvoorbeeld uit ziekenhuizen? Ja, Dolf, Dolf, iedereen heeft recht op een autovrij ziekenhuis. Vind ik, vind ik. Ja, stel je ligt daar met een longaandoening, ik, ik noem maar iets. En er staat een oude Chevrolet naast je bed stationair te draaien. Vind jij dat normaal, Dolf? Nee, nee, dat vind ik niet normaal. Nou, ik ook niet. Hou erover op dan. Ja, ja, Alsjeblieft. En ook de NS wil heel graag meewerken. Eh, vanaf 2015 is ons beloofd... zal elke trein een autovrije coupé hebben. Een autovrije coupé. Ja, En, liefst zien we de auto natuurlijk helemaal verdwijnen uit de trein. Maar dit is een mooie tussenoplossing. Ik zeg altijd, autorijden, dat... <clears throat> Sorry. autorijden, dat doe je... <clears throat> autorijden doe je... Kun jij anders even zeggen wat ik altijd zeg over autorijden? Uh, autorijden, doe je maar in je auto. Dankjewel. wel. Hm. Oké, goed. Eh, al met eh, al, voorlopig zitten we nog met slechte luchtkwaliteit. zijn er tot slot maatregelen die mensen zelf kunnen nemen? Nou, sowieso dus. Minder autorijden. Ja, Het liefst helemaal niet. Dus ook niet stiekem in huis, dolf. of op een plantenland gaan wonen. Het kan natuurlijk ook. Juist. En Jeffrey, heb jij nog een goede tip? Niet bij een milieudefensie gaan werken. Oké, ik dank jullie wel. Succes. je dankjewel. Thank you. Afgelopen zondag stapte ik om 12 uur middags in Eindhoven in de trein. Ik ging naar Amsterdam naar de uitmarkt. Ik belandde in een coupé die was omgedoopt tot Brain Train. Er werden voordrachten gegeven, zo bleek TED-lezingen in het Engels. Ik vroeg nog waarom dat zo was, dat Engels. Want mijn moeder zou, als ze nog geleefd had... en mee was gegaan naar Amsterdam... er volkomen voor spek en bonen bij hebben gezeten. Het werd desondanks een onderhoudende treinreis, onder andere doordat het intercomverkeer van de NS tijdens de voordrachten gewoon doorging. Zo meldde een jongen van de railcatering midden in een voordracht van iemand die vertelde over nieuwe medicijnen tegen bepaalde vormen van kanker... dat er koffie, thee, cola, bier en warme chocomel verkrijgbaar waren. Evenals gevulde koeken en diverse andere versnaperingen. Hij had zelfs een speciale stroopwafelactie. Twee voor de prijs van één. Wat je bij stroopwafels sowieso nogal snel hebt. Voor stroopwafels bestaat er trouwens geen Engels woord. Dus als mijn moeder erbij was geweest... en die jongen van de rail ook Engels had gesproken... had mijn moeder in ieder geval nog kunnen uitroepen... hey, stroopwafels. Na de spreker over de medicijnen tegen kanker kwam Diederik Stapel. Dat was verrassend. Diederik Stapel, u kent hem nog wel. De man die ooit knollen voor citroenen verkocht... door met verzonnen cijfers aan te tonen dat mensen die vlees eten... grotere klootzakken zouden zijn dan vegetariërs. De titel van zijn voordracht was Wat ik verloor. En dat dan in het Engels. Hij doelde met zijn titel op alles wat hij verloren had... door de wetenschappelijke fraude die hij had gepleegd. Fraude is in het Engels fraud. En dat vind ik een stuk minder erg klinken dan het Nederlandse fraude. Fraud. Dat zou ook zomaar een personage uit een Harry Potter boek kunnen zijn. Fraud. Iemand die net als Harry kan toveren. Diederik Stapel trad in de Train voor het eerst weer op, zei hij. Heeft een zware tijd gehad. Heeft zelfs even gedacht dat het beter was als hij een rook zou opgaan. Why not go up in smoke, zei hij. In zijn fraudetijd was hij obsessief gefocust geweest op nog maar één doel. Professioneel succes. Daardoor verloor hij zichzelf en zijn morele kompas. Daarop kwam zijn voordracht kort gezegd neer. Na aflopen van kwam hij naast me zitten. Ik was er niet op voorbereid, maar ik had net een prachtig boek gelezen. The Perfume Collector van Kathleen Tessaro. In het Engels ook. Daarin staat onder meer dat iedereen er in het leven iets van probeert te maken... maar dat iedereen, jezelf in kluis, vaak en nadrukkelijk faalt. En daarom, al des te sorrow, moeten we ook maar niet te hard oordelen over de zonde van anderen. Dus toen Diederik naast me kwam zitten, heb ik hem meteen vergeven. Kijk, je hebt natuurlijk mensen over wiens zonde je minder makkelijk heen stapt. Assad, Janssen Steur... en misschien ook wel de commissieleden die Eindhoven gisteren niet hebben aangewezen... als kandidaat voor culturele hoofdstad van Europa. Maar Diederik Stapel mag twee jaar nadat zijn fraud aan het licht kwam... waarna hij bijna in rook opging... een boek schreef waarvan maar een paar exemplaren zijn verkocht... en hij een depressie overwon... toch wel weer gewoon over straat lopen met het hoofd omhoog. Kom op zeg, ik heb in klas 2 van de lagere school... juffrouw Beiers ooit met een bal de bril van het hoofd gegooid. Dat was heel wat erger dan wat Diederik Stapel heeft gedaan... Maar het ging wel om juffrouw Beiers. Maar de juffrouw vergaf het mij nog diezelfde dag en de pastoor een week later. Doe de groeten thuis. Doe de groeten thuis, zei de pastoor zelfs nog toen ik de biestoel verliet. Zo kan het dus ook. Na Diederik's voordracht volgde nog een voordracht van iemand die vertelde over onderzoek waaruit was gebleken dat je in een supermarkt eerder Franse wijn koopt als je Franse muziek hoort en Spaanse wijn als je Spaanse muziek hoort. Lulkoek, fluisterde ik vragend in Diederik's oor. Stroopwafels, fluisterde hij terug. En ook op grond daarvan zeg ik, Diederik's straftijd zit erop. Tell me that the bees won't make honey anymore. The what am I supposed to tell you? Tell me that the ocean is tired of her shores, and tell me what am I supposed to tell you when I can't tell you anything but the truth. I can't tell you anything but the truth. What happens to an eagle's nest in a storm? How does the mama keep the baby warm? The wind is telling us that it's time. But what if we're not ready to fly? Well, I can't tell you anything but the truth. I can't tell you anything but the truth. treetops they touch the ground. In the morning walk with no sound, hear no birds, hear no planes. Through the mud, feel the clay, build it up, make it sing, make it strong, give it wings. But I can't tell you anything but the truth. And I can tell you anything but the truth. What is this place? Who am I? Why did we come here? What is this place? Who am I? Why did we come here? I don't know, I don't know, but I don't know that we're meant to. I don't know, I don't know, but I don't know that we're meant to deze randgeluiden die horen erbij. Je hoorde Jack Johnson, Anything But The Truth. En daarvoor dan het leukste uit Spekers met koppen van de afgelopen week. Met onder andere de columns van Wim Daniels en Martijn Koning... en het optreden van Lois Lane. Dit tot aan het nieuws. You say that they've all left you behind Your heart arms around me